Bonenbakker met het NOS Journaal. Nabestaanden van gedode betogers in Iran moeten grote sommen geld betalen... om het lichaam van hun geliefde terug te krijgen. Het gaat omgerekend om duizenden euro's, zeggen Iraniërs tegen de BBC. In Iran wordt al weken geprotesteerd tegen de hoge inflatie... en de autoriteiten treden hard op. Er zijn al zeker 2000 mensen gedood. De lichamen zouden worden vastgehouden in mortuaria en ziekenhuizen... totdat de nabestaanden bedragen tot wel 6000 euro betalen. Wie dat geld niet heeft, kan het lichaam niet begraven. Een Griekse rechter heeft 24 hulpverleners, onder wie een Nederlander... vrijgesproken van onder meer mensensmokkel. De vrijwilligers boden op het eiland Lesbos hulp aan migranten... die met gevaar voor eigen leven de Egeïsche Zee overstaken. In 2018 werden ze opgepakt en daarna volgde een slepende juridische strijd. De 78-jarige Pieter Wittenberg zegt dat hij opgelucht is door de vrijspraak... maar noemt het onverteerbaar dat de zaak ertoe heeft geleid... dat migranten nu minder hulp krijgen. Door de aanklacht durven hulpverleners de migrantenboten niet meer op te wachten. De Tour de France voor vrouwen start volgend jaar in de Britse plaats Leeds, heeft de organisatie bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat de mannen volgend jaar, vier weken voor de vrouwen, starten in Edinburgh. Voor het eerst worden de eerste etappes van de Tour de France van de mannen en de vrouwen in hetzelfde land buiten Frankrijk verreden, in Groot-Brittannië dus. Dit jaar starten de mannen in Barcelona en de vrouwen in het Zwitserse Lausanne. Het weer. Geleidelijk wordt het overal droog, bij minima rond 8 graden. Overdag neemt de wind af en breekt geregeld de zon door. Hier en daar kan nog een lichte bui vallen.